Dik Hark met het NOS Journaal. Premier Rutte is het oneens met het Centraal Planbureau dat het kabinet niet extra moet bezuinigen als de economische vooruitzichten verslechteren. Hij zei in de Tweede Kamer dat hij net als Steulings vindt dat er ook hervormingen nodig zijn. Maar in het algemeen moet je oppassen dat er geen situaties ontstaan van te lange en te hoge tekorten, voegde hij eraan toe. Dat is volgens Rutte schadelijk voor de economie. Teunings waarschuwde maandag voor extra bezuinigingen in de Financial Times. Morgen komt het Centraal Planbureau met nieuwe cijfers over de economie. Rutte wil daar niet op vooruitlopen, maar hij erkent dat de vooruitzichten niet gunstig zijn. De staking van het grondpersoneel van het vliegveld van Frankfurt moet worden beëindigd. Dat heeft de Duitse rechter bepaald na een kort geding dat was aangespannen door onder meer luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het grondpersoneel staakt al bijna twee weken voor betere arbeidsvoorwaarden. Door de staking waren er talloze vertragingen en vielen er vluchten uit. Volgens de exploitant van de luchthaven in Frankfurt is er meer dan 3,5 miljoen euro schade geleden. Bij Lufthansa zou het verlies tientallen miljoenen zijn. Netbeheerder Stedin steekt bijna 500 miljoen euro in de verbetering van het gas- en elektriciteitsnet. Rond Rotterdam en de stationsgebieden van Delft en Utrecht worden de grootste aanpassingen gedaan van het netwerk. Stedin levert energie aan ongeveer 2 miljoen klanten. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden in verband met de dood van een 15-jarige Arnhemse. Ze werd in januari doodgestoken vlakbij haar huis. Haar vader, die haar probeerde te helpen, raakte zwaar gewond. De verdachte die vanmorgen werd aangehouden is een jongen van 17 uit Venlo. Hij zou hebben geweten dat er plannen waren om het meisje neer te steken, maar meldde dat niet bij de politie. Eerder werden al een jongen van 14 uit Capelle aan de IJssel, een jongen van 17 uit Rotterdam en een meisje van 16 uit Arnhem aangehouden.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 When you're a Jet, you're a Jet all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a Jet, if the spit hits the fan, you got brothers around. You're a family man. You're never alone. You're never disconnected home with your own. When company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away when you're a debt. You stay. Alive. I know Tony like I know me. I guarantee you can count him in. In, out. Let's get cracking. Where are you going to find Bernardo? At the dance tonight, at the gym. But the gym's neutral territory. I'm going to make nice there. I'm only going to challenge you. Great, Daniel. So everybody dress up sweet and sharp and meet Tony and me at 10. When the Jets fall in at the Cornwall dance, we'll be the sweetest dressing gang in France. And when the chicks dig us in our jet black they're gonna flip, gonna flop, gonna drop like flies. Hey, cool, easy, sweet. See ya. And walk tall. We always walk tall. We're jets. The greatest. When you're a jet, you're the top cat in town. You're the gold man. swinging his thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear. Our cylinders are clicking. The sharks will steer clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the jets from the back. Out that oh, oh, someone gets in our way. Someone there's no bidding, and we ain't kidding. Here come the Jets, yeah! Dat was de Jet Song en eh, de proloog nog een keer uit die fantastische musical of ehm, ja, de West Side Story. Ehm, deze remake, dames en heren, die eh, is gemaakt door... Eh, pak gewoon het volgende bandje trouwens. deze remake is ehm, gemaakt in 1985. Ik zei 90 jaren, maar dat is het niet. Het is 1985 geweest. We hebben alweer een bellen. Ik neem niet op. Um, goed. Ehm, met Maurice. Ja, met Maurice. Goedemiddag. Eh, dit is dus de remake uit 1985, gemaakt door Leonard Bernstein. En die ging toen, eh, dat werd een dubbel LP, die ehm, uitgebracht is op het eh, Deutsche Grammophon label. Ehm, verder werd dat vergezeld ook door een, televisiefilm, een tv-documentaire, die, eh, waar je ook de repetities en zo hiervoor kon zien. Die heb ik nog wel ergens op video's eh, thuis. Dat is een fantastisch eh, verhaal was dat. Um, rolverdeling was dus eigenlijk als volgt in, deze, in dit verhaal. Maria werd gezongen, wordt gespeeld, nou ja, in dit geval uitgevoerd door Kiri Tekenawa. Dat is een bekende Nieuw-Zeelandse zangeres. Tony wordt gedaan door José Carreras. Dan Anita wordt gedaan door Tatjana Trojanos. En Riff, de, plaatsvervangend leider van de Jets, zal ik maar zeggen, wordt gedaan door Kurt Ulman. Nou, het is allemaal wel te mooi om eh, waar te zijn. En, maar u hoort het vanzelf. We gaan naar het volgende stuk. I will know right away, soon as it's on. It may come cannonballing down from the sky, gleaming its eye, bright as a roar. Who knows? He's only just out of reach, down the block, on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. it Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it's gonna be great. With a click, with a shock, funnel jingle, doll knock. Open the latch. Something's coming, go and buy. just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in, don't be shy, be the guy, pull up a chair. only just out of reach, down the block on the beach, maybe ja, Dat was uh, Something's Coming heette dit uh, nummer. We gaan verder met uh, José Carreras. En het liedje heeft natuurlijk het eerste uur ook al gehoord in de originele versie. Maar ik zei het al, deze remake is dermate schitterend. Ehm, de tv-documentaire erover was ook fantastisch. Want daar zie je dus eh, een ontzettend bevlogen Leonard Bernstein. Die de, toen al een begenadigd dirigent was. Ook maar... Ehm, ook de muziek voor deze prachtige musical en film natuurlijk gecomponeerd heeft. En je hoort ook toch wel eh, hele grote verschillen met... Ehm, met de muziek uit de film. Eh, sommige stukken worden niet zo snel uitgevoerd, worden wat, wat langzamer gedaan. Waardoor het eigenlijk nog, eh, nog veel mooier uit de verf komt. Ehm, Maria gaan we nog een keer doen. En nu dus in de uitvoering van José Carreras. Maria. The most beautiful sound I santo in me zijn uitvoering van het prachtige nummer uit eh, de wedstrijdstory West Side Story Maria. En we gaan gewoon door. We, we, volgen het verhaal nog maar even. We kunnen het niet helemaal draaien. Dat is helaas wel erg jammer. Maar we volgen het verhaal nog even. En we gaan nu verder met de balkonscène. them. You are, but to me you are not. Just as I am one of them. To me you are all the. Maruka. Si, ya vengo, papá! Maruka. His pet name for me. I like him. He will like me? No, he's like Bernardo, afraid imagine being afraid of you. You see? I see you. See only me. Only you, you're the only thing I see forever. In my eyes, in my words, Maria, every sign that I zo, als je dit weer hoort, zo lekker met je telefoontje naar zitten luisteren, krijg, krijg bijna toch weer even zo'n zo'n snikgevoel. Je ziet dat gewoon weer voor je. Ondanks, eh, het leuke van deze plaat is, van deze remake, is dat de dialogen... Ehm, dus ook opgenomen zijn. Dat, dat maakt het leuk. Daarom zit ook een dubbel, dubbel LP. Die in de filmsoundtrack dus niet zit. de dialogen. Die zitten hier dus eigenlijk wel. En dat, eh, dat maakt het eh, heel mooi dat je zo'n Carreras en Tekanawa zo tegen elkaar bezig hoort in dit prachtige stuk Tonight. Oftewel de balkonscène. Um, we gaan verder met America. En America was eigenlijk natuurlijk een, een groot protestlied. Eh, de ene groep die zei van I like to be in America. Ehm, en de andere groep die zei van, uh, joh, gaat dan weer, die, die, die eh, Amerikanen, je bent maar een Puerto Ricaan en je bent eigenlijk lousy, je bent helemaal niks, je stelt geen, geen ruk voor in die hele maatschappij dat was natuurlijk zo. En daarover gaat natuurlijk uh, ehm, America. Het ene meisje, het, het, vriendinnetje, dat heet Anita. Het vriendinnetje van... Eh, Bernardo vindt het allemaal maar prachtig in, eh, in Amerika. En haar vriendinnen, die bestrijden dat. Die <laughs> vinden het allemaal maar niks in Amerika. Daar gaat het eigenlijk om. Trini Lopers had er ooit nog een gepopulariseerde versie van. Maar dat haalde natuurlijk niet de klasse van de originele compositie. Hier is weer het koor en orkest en solisten onder leiding van Leonard Bernstein. Opgenomen in 1985. Ehm, en toen al in digitaal stereo. Goh, dat dat toen al kon. Niet waar? Maar goed, we gaan luisteren naar America. you viewing through San Juan. If there's a road you can drive on, I will give my cousins a free ride. How you get all of them inside? Nobody goes to America. Nobody goes in America. Nobody goes in America. Puerto Rico's in America. de West Story in de uitvoering van eh, dat uh, sterrenpakket, mag je wel zeggen. Leonard Bernstein, muzikaal leider, componist ook van de muziek, maar ook onder zijn leiding stond het orkest en het koor. En natuurlijk de solisten. Eh, en die solisten, dat waren dus, zoals ik al zei, ook niet de minste. Kiri Tekanawa, eh, deed daarmee eh, José Carreras, eh, Tatjana Trojanos in de rol van Anita en Kurt Olmen deed de rol van Riff, de man die eigenlijk een beetje de leider van de jet was. En dan hebben we ook nog Marilyn Horn. En die zingt straks een prachtig stuk. Maar dat hoort u straks. Ik hou het een beetje bij de, bij de volgorde. Zoals die op deze plaat staat. Die volgorde wijkt af van, van, van de vorige LP. Um, dus krijgen we nu het nummer Cool. Boy, boy, crazy boy, get cool boy. Got a rocket in your pocket, keep coolly cool boy worry, don't get hot, cause man, you got some high times ahead. Take it slow, and daddy-o, oh, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy, stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy but not like a yo-yo schoolboy. Just played. zo of Yellow Flop was. Maar maakt niet uit. In ieder geval... Eh, oké, dat is helemaal goed. Cool was dit met het hele verhaal. En ja, ehm, nou, het loopt allemaal in het, het verhaal, het De volgorde van deze plaat is eh, behoorlijk afwijkend van, eh, van de vorige. Maar dat maakt op een gegeven moment niet zo uit. Ehm, we gaan gewoon nog een paar mooie stukken eruit laten horen. Dit zijn ook allemaal langere stukken natuurlijk. Want het is niet in, in, in nummers verdeeld, deze plaat, maar in scènes. Dus elke scène heeft een nummer en dat moet je... Dus we weten, ik weet niet precies, helemaal precies waar wat zit en hoeveel tijd we hebben. Maar dat kan ons niet schelen. Ehm, het volgende stuk is uh, wederom Tonight. Dat heet, in de film heet dat Quintet. Ehm, en dat is dus al die stukken die door elkaar heen lopen. Eh, de Jets tegenover de Sharks. Tony en Maria. Eh, de vriendin Anita. Kortom, alles loopt een beetje door elkaar heen. Vijf partijen, daarom heet het ook Quintet. En dat gaan we dus nu beluisteren. Zijn het team van deze plaat. Tonight. The Jets are gonna have their day tonight. The Jets are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna cut them down to size tonight. Ja, we gaan... Ehm, snel naar de laatste kant eh, van de plaat, dames en heren. Eh, we kunnen het helaas natuurlijk niet helemaal draaien. Dat is wel zonde eigenlijk. Maar ik ga u toch, eh, denk ik maar, ehm, zonder er tussendoor te komen, ehm, een heel lang stuk laten horen nog. Tot besluit van, we zien wel hoe ver we komen. Dat lijkt me wel prachtig. Want die laatste kant is echt ook weer van ongekende klasse. We beginnen met het prachtige I Feel Pretty en Somewhere zit daarin. Nou, we zien het wel. We gaan gewoon verder met scène 12. I Feel Pretty. I oh, I feel feel pretty, pretty. and pretty and pretty. such a pretty dress, such a pretty waar hoor je dit nog op de radio? Hè? Bij ZFM Zondvoort. Ja, tuurlijk. <laughs> Prachtig mooi einde. Ehm, we, gaan, eh, we zijn eh, bijna klaar, dames en heren. We hebben vandaag, althans ik, ik hoop dat u ook een beetje genoten heeft van deze uitzending. Die geheel gewijd was aan de Westside Story. Ik weet in ieder geval één man die zeker genoten heeft. Hoop ik. Eh, want op dienstverzoek deden we het. Mocht u ideeën hebben over ehm, dit eh, programma van zo'n thema zouden wij ook wel eens willen aandragen. Dat mag. Mail ons gerust. Dan eh, gaan we proberen daaraan te voldoen. We hebben al het thema Jesus Christ Superstar. Dat doen we op 4 april. En we kunnen u vast even herinneren. Terwijl Maurice de finale vast inzet van, eh, van dit prachtige stuk. Ehm, kunnen we vast herinneren aan het feit dat wij 28 maart uh, twee jaar bestaan. En dat vieren we live in Café 4. Dus 28 eh, ehm, maart, dan bent u daar weer van harte welkom tussen 2 en 5. En eh, ja, sorry, ik moet even tussen deze twee prachtige mensen heen praten. Want we zijn er bijna klaar mee. Maurice, bedankt voor de techniek. Graag gedaan. Jij ook bedankt, Ruud, voor de mooie plaats. En ik wil toch nog even zeggen...